Kees Rood met het NOS-journaal. Een van het kabinet Rutte is uitgesloten. Op Paleishuis ten Bosch heeft koningin Beatrix de demissionaire premier verzocht de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen en daarmee verkiezingen op 12 september mogelijk te maken. Vrijdag neemt het kabinet een definitief besluit over de verkiezingsdatum. Hero Brinkman heeft de naam van zijn partij bekendgemaakt waarmee hij aan die verkiezingen wil meedoen. Die partij heet de Onafhankelijke Burgerpartij. VN-gezant Kofi Annan vindt de situatie in Syrië nog steeds onacceptabel. Tegen de VN-veiligheidsraad zei hij dat in Hama maandag waarschijnlijk tientallen mensen door het leger zijn gedood, ondanks het staakt het vuren. De Veiligheidsraad hoopt dat het aantal VN-waarnemers in Syrië de komende weken groeit, van 30 naar ongeveer 100. In de VS zijn de republikeinse voorverkiezingen in vijf noordoostelijke staten door Mitt Romney gewonnen. In een toespraak eiste hij de definitieve kandidatuur min of meer op. Hij bedankte de kiezers voor de bijzondere verantwoordelijkheid die ze hem geven. Samen kunnen we winnen in november, zei hij. Officieel is Romney nog niet gekozen tot de republikeinse kandidaat, maar de nominatie kan hem niet meer ontgaan. Louis van Gaal heeft Johan Cruijff in een pagina grote krantenadvertentie gefeliciteerd met zijn 65 e verjaardag. Namens alle Nederlandse voetballiefhebbers wens ik Johan een prachtige verjaardag toe, schrijft hij in de advertentie van Ajax-sponsor Egon. Volgens Van Gaal verdient Cruijff respect, onder meer omdat hij zich maatschappelijk op verschillende fronten laat zien. De twee liggen al jaren overhoop. Vorig jaar nog hield Cruijff de benoeming van Van Gaal tegen als directeur van Ajax. Het weer, de dag begint zonnig en droog, maar smiddags gaat het regenen. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen ook wisselvallig en iets warmer. De maxima komen dan uit tussen 14 graden aan zee tot 17 in het binnenland. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. Weinig bijzonderheden tot nu toe. Op de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 4 kilometer. En ook 3 eh, kilometer op de A8 naar Amsterdam voor het knooppunt Koenplein. A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 5. En op de ringweg van Amsterdam de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Schellingwoude en knooppunt Watergaasmeer 3 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 4 eh, en op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Van Noordbrug 4 kilometer.